Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De dochter van een wethouder in het Belgische Molenbeek is verdachte in een terreuronderzoek. Ze zou een rol hebben gespeeld in een terroristische groep waarvan veel leden naar Syrië zijn gereisd, melden Belgische media. De wethouder zegt dat zijn dochter nooit radicale ideeën heeft gehad, maar dat juist haar vriend verdacht is. Ze wist niets van zijn daden en ideeën, zegt de wethouder uit Molenbeek. In vier provincies is de brandweer vandaag druk met natuurbranden. In de duinen bij het Noord-Hollandse Overveen werd een camping ontruimd vanwege brand. En ook in het Drentse Gasselte, in Roermond en in Denenkamp waren natuurbranden. In Denenkamp zelfs meerdere, net als gisteren. De politie onderzoekt of die zijn aangestoken. De politie in Veenendaal heeft vannacht drie jongens van 13 van straat gehaald. Ze hadden tegen hun ouders gezegd dat ze bij een vriendje sliepen, maar in werkelijkheid gingen ze uit in de lokale horeca. Rond kwart over vier zagen agenten de jongens lopen. Ze werden meegenomen naar het politiebureau waar ze door hun ouders werden opgehaald. Duitsland krijgt voor het eerst een professor die zich volledig gaat richten op de holocaust. Het is historica Subiel Steinbacher. Ze zal aan de Goethe-universiteit in Frankfurt de geschiedenis en de gevolgen van de jodenvervolging onderzoeken. De universiteit is gevestigd in het oude hoofdkantoor van IG Farben, het bedrijf dat het dodelijke gas voor de vernietigingskampen maakte. Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft zijn eerste Grand Prix gewonnen. De Mercedes-rijder was in Sochi in Rusland 0,6 seconden sneller dan Sebastian Vettel van Ferrari. Max Verstappen eindigde in Sochi als vijfde. Hij moest op de zevende plaats beginnen en kwam al snel twee plekken naar voren, maar daar bleef het bij. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vannacht valt in het midden en zuiden wat regen.